start. Michel Koenen met het NOS-journaal. Voor de tweede keer in korte tijd gelopen naar Zuid-Korea. Hij dook ineens uit de mist op voor een grenspost. Er zou niet zijn geschoten. Ruim een maand geleden werd een Noord-Koreaanse soldaat door zijn eigen leger neergeschoten... toen hij de streng bewaakte gedemilitariseerde zone naar Zuid-Korea wilde oversteken. De man overleefde het. In zijn lichaam werden later tientallen wormen aangetroffen. Op de A2 bij Den Bosch is gisteravond een vrachtwagen tijdens werkzaamheden op een pijlwagen gereden. De vrachtwagen vloog daarna in brand. En volgens Omroep Brabant is de chauffeur zwaar gewond geraakt. Omdat de mensen op de rijbaan liepen werd de A2 voor de zekerheid in beide richtingen een tijdje afgesloten. De weg richting Utrecht blijft nog tot zeker zes uur dicht. Boeren en mesttransporteurs gaan een kwaliteitskeurmerk invoeren om fraude met mest te voorkomen. Wie geen keurmerk heeft, kan moeilijker een banklening krijgen of mest vervoeren. Verder gaat de overheid strenger controleren en krijgen frauderende boeren geen subsidie meer. Minister Schouten had gevraagd om een plan van aanpak nadat vorige maand bleek dat mestfraude veel voorkomt. NFC Twente heeft in de beker voor een stunt gezorgd door Ajax uit te schakelen. De Tukkers stonden vlak voor tijd nog met 1-0 achter, maar Assaidi maakte in blessuretijd gelijk. In de verlenging werd niet gescoord, waarna Twente de penalties beter nam. Eerder op de avond won PSV thuis met 4-1 van VVV Venlo. AZ won uit in Sittard met 4-2 van Fortuna, de koploper in de eerste divisie. Het weer nog. Lokaal kan wat motregen vallen. De temperatuur daalt tot een graad of 7.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 wenst jullie allemaal fijne dagen en...